Kasper Meijer met het NOS-journaal. Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben ondanks de stikstofcrisis toestemming van provincies gekregen om hun veestapel uit te breiden. Dat blijkt uit onderzoek van NRC. Volgens deskundigen heeft de natuur daardoor extra schade opgelopen. Boeren dicht bij natuurgebieden mogen alleen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft of daalt ten opzichte van de oude vergunning. Volgens de klant voldeed de apparatuur die de stikstofuitstoot moest meten niet aan de voorwaarden... en creëerde een rekenmodel schijnzekerheid. Het Israëlische kabinet heeft bekendgemaakt dat de aanbesteding is gepubliceerd... voor de bouw van ruim 1300 huizen voor kolonisten... te bouwen op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever. Internationaal roepen de plannen veel kritiek op. Onder meer buurland Jordanië heeft de bouw scherp veroordeeld... De regering wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied volgens het internationaal recht illegaal zijn. Een Nederlandse wandelaar is zaterdagmiddag in Duitsland om het leven gekomen. De man van 69 stortte tijdens een bergwandeling zo'n 40 meter naar beneden. Waardoor dat gebeurde is nog niet duidelijk. De vrouw van het slachtoffer belde meteen de hulpdiensten, maar die reden aanvankelijk verkeerd. Volgens lokale media vanwege verwarring over de plek van de val. Toen de hulpdiensten bij de man aankwamen konden ze niks meer voor hem doen. Acteur Alec Baldwin heeft een ontmoeting gehad met de echtgenoot en zoon van de cameravrouw die hij donderdag per ongeluk doodschoot. Op foto's is te zien dat ze samen een wandeling maken, dat Baldwin de twee geëmotioneerd omhelst. Waar de drie het over hebben gehad is niet bekendgemaakt. Cameravrouw Helena Hutchins overleed nadat ze werd geraakt toen Baldwin een wapen afvuurde waarvan hij dacht dat het ongeladen was. Het weer. Vannacht neemt de bewolking toe. In het oosten is het zo'n 3 graden. In het westen 7. Komende dag overwegend bewolkt.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 talk about it with you And then I should have tried to let you go right I'm still here So before you or me We're closing every door. van Zandvoort, op 106.9 ZFM. your teeth right. I can be your cherry apple peak, I know your key lime.